Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. 700.000 Nederlanders zijn na corona niet meer gaan sporten blijkt uit een onderzoek in opdracht van sportkoepel NOC-NSF. Vooral mensen met een lagere opleiding en jongeren hebben geen motivatie om weer in beweging te komen. Komt vooral door de lockdown, zegt de sportorganisatie. Veel mensen die een sportroutine wilden opbouwen, moesten daardoor ineens stoppen. Vorig jaar sportte 23% van de Nederlanders en dat is 4% minder dan voor corona. De Nederlandse bank heeft in het geheim 200.000 kilo aan goudstaven en gouden munten verhuisd. Vandaag was het laatste transport transport van de goudreserves die dik 10 miljard euro waard zijn. Deze topman van de DNB legt uit waar al dat goud goed voor is. Dat goud bewaren we, dat is eigenlijk de reserve, de ultieme reserve voor als het financiële stelsel in grote problemen zou komen en je aan niks meer van waarde is, dan is het goud altijd nog een hoop geld waard. Ook de voorraad bankbiljetten ter waarde van bijna 5 miljard is verhuisd en het ligt nu allemaal opgeslagen in het nieuwe gebouw in Zeist. Frankrijk wil Oekraïense piloten trainen... zodat ze gevechtsvliegtuigen kunnen besturen. Dat heeft de Franse president Macron gezegd in een televisieinterview. Hij denkt dat ook andere EU-landen daar wel voor te poren zijn. Zelensky is bezig met een tournee langs meerdere Europese landen... om te vragen om extra wapens en steun. En een bejaarde snelheidsduivel is opgepakt nadat hij met 190 km per uur over de snelweg reed bij Arnhem. Dat zegt de Koninklijke Marechaussee op Instagram. Agenten die zagen het en gingen achter de man aan. De meneer van 81 ging er niet rustiger van rijden. Hij probeerde te vluchten over de vluchtstrook. De achtervolging eindigde in Duitsland en de man bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Krijg je nog het weer in het midden en het noorden van het land nog buien. Vannacht blijft het overal droog en is het nog een graad of 7. Morgen een fris dagje met zo nu en dan een bui en een graad of 14.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 And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see.